uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de verwoestende bosbranden van vorige maand in Californië is snel aan het dalen. Op dit moment worden nog 25 mensen vermist. Twee weken geleden waren het er nog 1200. De meesten hebben de branden overleefd, maar nadat ze het vuur waren ontvlucht... en een veilig heenkomen hadden gezocht, dachten ze er niet aan... om bij de autoriteiten ook nog te melden dat ze veilig waren. Het dodental van de bosbranden staat nog altijd op 91. Franse president Macron vindt dat de politie beter moet kunnen inspelen op ordeverstoringen. Maar hij is niet van plan de noodtoestand uit te roepen. Hij zei dat naar aanleiding van ongeregeldheden bij de acties van de zogeheten gele hesjes gisteren in Parijs. Daarbij raakten 133 mensen gewond. De politie hield 412 mensen aan. Volgens de politiechef van Parijs is zo'n groot aantal arrestanten nog nooit voorgekomen. Sommigen hangt een celstraf van zeven jaar boven het hoofd. De zogeheten gele hesjes protesteren al twee weken tegen de verhoging van de brandstofprijzen en andere hoge kosten van levensonderhoud. In Brussel hebben zo'n 65.000 mensen meegelopen... in een protestmars voor een beter klimaatbeleid. Belgische media spreken van de grootste klimaatmars ooit. Het protest komt aan de vooravond van de internationale klimaattop... in het Poolse Katowice, die morgen begint. In Katowice gaan landen proberen betere afspraken te maken... om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Arjen Robben vertrekt bij voetbalclub Bayern München. Dat is vandaag bekend geworden. De 96-voudige international won met Bayern zeven landstitels... en in 2013 de Champions League. Hij speelt sinds 2009 bij Bayern. Daarvoor speelde Robben bij Real Madrid, Chelsea, PSV en Groningen. Zijn verbindenis met de Duitse club loopt komende zomer af. Waar hij naartoe gaat, weet hij nog niet. Het weer, buien trekken over met kans op onweer. Het blijft zacht met minima rond 11 graden.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 Eh, Michelle Caressi en eh, met haar nieuwe album Silver Short. even kijken. Ja, ehm, Kijk even naar de titel van de track Garden Late Afternoon. Daar gaan we mee beginnen. Dan een meneer op gitaar. Eh, Joe Matera heet die beste man. Akoestisch gitaar. En ehm, daar gaan we ook niet alleen naar luisteren. Hij heeft ook nog andere vrienden op eh, andere instrumenten meegenomen. En dat is een, eh, ja, een beetje compilatie. niet van die track, maar van zijn diverse albums. Normaal speelt hij op elektrische gitaar, maar nu even niet. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier. Peacefulradio.info This is Gary Schmidt from Heart Dance Records. You're listening to the soothing sounds of peaceful radio. Getty. mi lọ. wọ́n ní òkú ewúrẹ́ ewúrẹ́ tó bá kú ni òun á kéé. wọ́n ló won ó ní wọ́n won mẹ́wúrẹ́ wá. wọ́n kó gidi. ọ̀rùn ló di mọ̀járọ̀. ọ̀rọ̀ mi. ọ̀rọ̀ mọ́jà ọ̀pá tí. tí bá a gbégi wọ́n ti kan wọn sí wọ́n kankan yí etí àwọn ń gbó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n tójú yan wọ́n tójú ọkà wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀ tán wọ́n mu ọtí wọ́n yó dáadáa nígbà tí wọ́n ń pè ṣe gbogbo wọn tán ìlú ti gbẹ ń ta ìlú ti gbẹ ń ta. for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. James Asher on Peaceful Radio. 15 years ago, I met Arthur Hull. And each year since then, we've met up to co create and write music in my studio together. We've made three albums together Sounding the Stones, Alchemist's Almanac, and Universal Grooves Play Along, plus a bunch of EPs including Ambient Inclusions and Who's Counting? Arthur is a supremely playful character sometimes mistaken for an elf. Letting our imaginations run free, we come up with all kinds of atmospheric scenarios and end up with an intriguing mix of tracks that even we couldn't predict when we set out.